Jeroen van Kan met het nationaal. Het aantal doden door een Russische raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Dnipro is opgelopen naar 14. Ook zijn zeker 64 mensen gewond geraakt. Een van de raketten raakte een flatgebouw. Reddingswerkers hebben de hele nacht gezocht naar overlevenden onder het puin. Het aantal slachtoffers zal de komende dagen vermoedelijk nog verder stijgen, zei president Zelensky. Ook in Kiev, Kharkov en Lviv kwamen raketten neer. Vooral energievoorzieningen zijn daarbij geraakt. Bij een steekpartij in een jeugdzorginstelling in Emmen is een hulpverlener omgekomen. Drukte meerdere hulpdiensten uit, maar die konden de vrouw niet meer helpen. De politie heeft twee mannen aangehouden, één van hen in het centrum van Emmen... en later de ander die op de vlucht was geslagen. De bewoners van de jeugdzorginstelling moesten vannacht ergens anders slapen... omdat in het pand onderzoek moest worden gedaan. Het waterschap Rivierenland verwacht vandaag droger weer dan gisteren... maar laat de gemalen nog wel op volle turen toeren draaien. Ook de extra pompen die langs de lingen zijn neergesteld blijven voorlopig staan. De grote hoeveelheden regen van de afgelopen dagen leidde vooral in het westen... van het rivierengebied tot overlast. Vandaag zal de Maas naar verwachting op een aantal plekken buiten haar oevers treden. Waterschap Limburg houdt de situatie bij de Geul extra scherp in de gaten. In Tsjechië is een tweede ronde nodig van de presidentsverkiezingen. De Tsjechische oud-NAVO-generaal Pavel won, de populistische oud won van de populistische oud-premier Babiš... maar het verschil tussen de twee is minimaal. Pavel kreeg 35,4 van de stemmen en Babiš 35 En daarom is over twee weken een tweede stemronde nodig. De president heeft in Tsjechië voornamelijk een ceremoniële functie... maar wordt wel gezien als invloedrijke stem in het maatschappelijke debat. Het weer tot besluit vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en af en toe valt er wat regen. Het waait hard, vooraan de kust en het wordt 6 tot 8 graden. In de avond neemt de wind weer af, maar valt er wel af en toe nog een stevige bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij de afrit Haarlem-Zuid 3 kilometer met 10 minuten vertraging.